Jelle Visser met het NOS-journaal. President Poetin gaat, voor zover bekend, voor het eerst sinds de inval in Oekraïne op reis naar het buitenland. Volgens de Russische staatstelevisie gaat hij deze week naar Tajikistan en naar Turkmenistan. Daar is in de hoofdstad Ashgabat een topconferentie van landen die aan de Kaspische Zee liggen. De laatste keer dat Poetin een buitenlandse trip maakte was begin februari. Toen ging hij naar China. Duizenden mensen hebben in Den Haag gekeken naar het varend corso uit het Westland. Ruim 40 boten, versierd met bloemen, groenten en fruit, maakten een rondje over de Haagse grachten. Het corso met tuinproducten sloeg Den Haag altijd over. In 2017 zou dat veranderen, maar vanwege strenge veiligheidseisen en toen kwam corona, kwam het er pas dit jaar van. Iran heeft een omstreden raketlancering uitgevoerd... een dag nadat het land met de Europese Unie had afgesproken... de gesprekken over het Iraanse atoomprogramma te zullen hervatten. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. Volgens Iran is de raket voor satellietlanceringen... maar de VS waarschuwt dat de raket ook gebruikt kan worden... om kernkoppen af te vuren. Iran zegt dat het geen nucleaire wapens ontwikkelt... en dat zijn ruimtevaartprogramma geen militaire component heeft. De lancering volgde op een maandenlange impasse in de onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. Arne Slot heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij was de beste trainer in de eredivisie afgelopen seizoen. De 43-jarige trainer van Feyenoord werd dit seizoen derde met Feyenoord... en leidde de club naar de Europese finale van de Conference League. Die finale verloor Feyenoord van AS Roma. Andere genomineerde was onder andere Erik ten Hag... die deze zomer Ajax verruilde voor Manchester United. Dick Lukien werd gekozen tot beste trainer van de keukenkampioen-divisie. De trainer van FC Emmen wist met zijn ploeg te promoveren naar de eredivisie. Het weer, vanavond en vannacht kans op een bui en een klap onweer in het oosten van het land. In het westen blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgenochtend valt in het noordoosten nog een laatste bui. Daarna blijft het zo goed als overal droog. Het wordt morgen tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, die. Laat zien. Hoe blieft? Oh, die shit, ouwe. Dat is de minste niet. Maar goed, ik zie je binnenvlieg. Is goed, dan haal ik vast binnen Kijk ons na, nou, we zijn er bij af ja, nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Kijk ons nou, we zijn weer terug bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd. breathe. Schijn me niet de tikkie te aan. Nee joh, neem het leven als de Kia met een korreltje zaad.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 Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. House down by the water yacht across the Bay Drives a Marinello Hollywood's her favorite scene Loves to be surrounded Superstars that know her name She's a rich girl from the top of the food chain Loving material things, kinda lonely Till I met her at the Grammys Ten mil on a diamond she invites me to spend a day on the jet skis. At first it didn't mean a thing that she told me I'm the one that she searched for. It was hard to believe. She was California, hottest thing in West LA. House down by the water, yeah. sells a yacht across the bay.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 She's Miss California hottest thing in West LA. House down by the water. yacht across the bay. Drives Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded with superstars that know her name. She's Miss California. thing in West LA. House down by the water.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 Quiere mi baby, besame. Quiere tocarme, baby, tócame. Pero esto solo dura hasta el amanecer. Si quiere que vuelva, baby, suéltame. tampoco debería estar sin cenita jodiendo la vida. No digas que me amas, esas son tonterías. Yo no soy tuya todavía.